jarige soldaat werd meegenomen. Ze zwaaiden met Israëlische vlaggen en lazen een brief voor van de grootvader van Shalit. Die verweet daarin de regering te weinig te doen om hem vrij te krijgen. De Palestijnse Hamas-beweging reageerde. In een video werd gezegd dat Shalit geen daglicht zal zien... zolang honderden militante Palestijnen niet worden vrijgelaten uit Israëlische gevangenschap. In de Caucasus dreigt het conflict om de Armeense enclave Nagorno-Karabakh na 17 jaar weer op te laaien. Armenië en Azerbeidzjan geven elkaar de schuld van het mislukken van topoverleg gisteren in Rusland. De presidenten Aliyev van Azerbeidzjan en Sarkisian van Armenië zouden met de Russische president Medvedev een akkoord tekenen met daarin uitgangspunten voor verder vredesoverleg. Maar na een uur kwamen ze zonder resultaat naar buiten. Nagorno-Karabakh is een Armeense regio binnen Azerbeidzjan die zich bij het uiteenvallen van de Sovjet-Unie in 1991 onafhankelijk verklaarden. Armenië en Azerbeidzjan voerden er drie jaar oorlog om. Sinds die tijd hebben Armeense troepen het grootste deel van Nagorno-Karabakh in handen, plus een corridor naar Armenië. In Den Haag hebben zo'n 70.000 mensen langs de weg gestaan voor het défilé op de Nederlandse Veteranendag. Meer dan 4000 militairen en veteranen liepen over de Kneuterdijk onder begeleiding van diverse muziekkorpsen. De minder valide veteranen reden mee in historische voertuigen. Het DVD werd afgenomen door prins Willem-Alexander. De Nederlandse hockeyvrouwen zijn de Champions Trophy in Amstelveen begonnen met een 3-0 zege op Australië. Bij rust was het al 2-0 door doelpunten van Maartje Pauwme en Liedewij Welte. Na rust maakte Wieke Dijkstra er 3-0 van. Het weer. Vanavond valt er in het noorden en oosten nog wat regen. Vanuit het zuidwesten wordt het steeds droger.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 The rhythm. The music. The music. Music. Oh, I love stuff. Now, here comes the music. Are you ready? Okay, boys. Here we go. The dance floor is now open. the neighbors. Pump up your stereo. NW Nightwalk. The on-air dance show.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 Iedere zaterdagavond zijn we bij tussen 9 en middernacht. Het beste van dance en R&B. Zoals je van ons gewend bent. Blogs met showbiz nieuws. De party update. Nightwalk 10. Straks in de tweede uur bioscoop top 10. DVD top 10. En straks in het derde uur een DJ live in de mix hier op de radio. Wie dat is, dat gaan we hier straks allemaal vertellen. Maar er is natuurlijk lekkere muziek. meteen Beyoncé. Cascara onderweg met die nieuwe plaat San Francisco. Maar eerst deze plaat van LMFAO Futing Natalie Kills. Met die mooie plaat Champagne Show. Wordt het nu hier op CFM Zandvoort. The Nightwalk. Pop popping in the club, we light it up. A hour, a hour. Let the party rock. Put your hands up, everybody just dance up. We came to party rock, so flash your feet like Mardi Gras. Huh. They call me Red Food. I walk in the club with a bottle or two. Shake it, spread on a body or two. They walk out the party with a eye or two. Oh. I'm gonna get you wet. I'm gonna make you sweat. A night you won't forget. Pop popping in the club, we light it up. A hour, a hour. Let the party rock. guess who stepped in the room? Sky blue, red, fluent gold. Keep the party rockin' from night till unknown. and it's about to be a champagne monsoon. Baby girl, you look legit. Come to my table and take a sip. Open wide, cause we spraying it. 56 bottles ain't paid for shit. I'm gonna get you wet. I'm gonna make you sweat. A night you won't forget. the club, we light it up. A hour, I said champagne showers, champagne showers. Pop, pop, popping in the club, we light it up. A hour, a hour. Party people, people, people. now I want you to clap. zaterdagavond op ZFM. hun laatste verschenen met San Francisco. En daarvoor muziek van eh, LMFAO, featuring Natalie Kills, de opvolger van eh, Party Rocks. Terwijl dit was Champagne Showers, hun opvolger daarvan alweer. IFM Zandvoort, de Nightwalk, we zijn bij je tot aan middernacht het beste van dance en R&B in de mix op de radio. En zometeen gaan we eens even kijken wat we allemaal voor leuke showbiz feitjes hebben. Maar eerst nog even muziek. Wat dacht je van deze plaat van Beyoncé? Ze hebben er uh, eh, gewoon wel tien uitgebracht. Allemaal in hitparaden staan her en der in de wereld. Om te kijken wat er nou een grote hit gaat worden.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 De raketten zouden zijn neergekomen op een bakkerij en een restaurant. De NAVO erkent dat er aanvallen zijn geweest op Brega, maar niet dat er burgers zijn gedood. Volgens de NAVO was het doelwit een opslagplaats van wapens van de troepen van kolonel Gaddafi en was die